Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Grand Prix van de Formule 1 in Shanghai is Max Verstappen als vierde geëindigd. De Britse titelhouder Hamilton werd winnaar, gevolgd door Bottas en Vettel. De race in Shanghai was de duizendste Grand Prix in de Formule 1. Voor Hamilton was het zijn 75ste overwinning. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Nepal zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op Lukla, het enige vliegveld in de buurt van de Mount Everest. Er komen altijd veel bergbeklimmers. Vanwege de korte baan en de lastige manier om er te komen... wordt Lukla gezien als een van de gevaarlijkste vliegvelden ter wereld. Het vliegtuigje dat verongelukte kwam bij het opstijgen terecht op een stilstaande helikopter. Finland kiest vandaag een nieuw parlement. In de peilingen zijn de Sociaaldemocraten de grote favoriet. En dat zou betekenen dat Antti Rinne de eerste linkse leider in Finland wordt in 20 jaar. Begin maart viel de centrumrechtse regering van premier Silipa. De Sociaaldemocraten beloven onder meer de pensioenen te verhogen. 20% van de Finnen is 65-plusser, een van de hoogste percentages in Europa. Verder wordt de nationalistische Finse partij steeds populairder, vroeger bekend als De Ware Finnen. Die partij wil een streng immigratiebeleid en profiteert van recente, mogelijk seksueel getinte aanvallen op minderjarigen door buitenlandse mannen. Het breedste vliegtuig ter wereld heeft een succesvolle eerste vlucht gehad. De Stratolaunch heeft een spanwijdte van 117 meter... en vloog 2,5 uur boven de Mojave-woestijn in Californië. Het toestel is gebouwd om vanaf 10 kilometer hoogte... raketten met satellieten te lanceren. Het weer nog, periode met zon, misschien nog een winterse bui... en het wordt 9 tot 11 graden bij een koude noordoostenwind. Morgen en dinsdag zonnig en wat zachter. Aan het einde van de week wordt het waarschijnlijk 20 graden.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 we verkennen een beetje de, de grenzen van de jazz. soms gaan we het misschien een beetje over die grenzen heen. Maar het is altijd muziek en jazz met een lot of soul, zal ik maar zeggen. Ik word vandaag ondersteund door Auko Beuving... hallo uh, Alco, goedemorgen. Eh, goedemorgen Edward. Ja, hallo. Ik hoop dat we samen een eh, geweldig uh, eh, programma van gaan maken. de zon die breekt door, dus we hoorden net al in het nieuws dat het 20 graden gaat worden. Dus ik denk... maar niet vandaag, dacht ik hoor. Nee, nee, aan het eind van de week. Eind dus, van de week pas. Dus, dus wij, wij, dikke Wij zetten de toon vandaag met zonnige muziek. ik begon heel zonnig met Dorothy Ashby. een pionier op de jazzharp. Al in de jaren 50 begon ze daarmee. Eh, als solo-instrument. Ze ging door in de jaren 60. In de jaren 70 werd ze veel gevraagd als eh, sessiemuzikant. Onder andere door eh, Stevie Wonder en Earth, Wind and Fire. Helaas overleed ze op vrij jonge leeftijd. maar <clears throat> er zijn toch mensen die in haar voetsporen zijn doorgegaan. Zoals in Nederland de Fries-Spaanse Wieke Garcia... en daar draai ik het volgende nummertje van. Het eerste nummer van uh, Dorothy Ashby, wat je net hoorde, heette trouwens uh, Dodie Lee. En eh, is te vinden op The Fantastic Harp of Dorothy Ashby uit 1965. Maar ik ga dus nu over naar Wieke Garcia. En ik vertel zo even wat meer over het nummer O Vento. van eh, Wieke Garcia. De Friesin met de Spaanse roots. En die speelt dus eh, harp. Als een van de weinigen, denk ik, in eh, Nederland. Er zijn er nog een paar meer. maar ze speelt ook meer instrumenten nog. gitaar en ook pipe, pipebacks. ze kan natuurlijk ook geweldig zingen. Want je hoort hier ook, ook op vocals natuurlijk. Ehm, <clears throat> ze treedt zelf op, maar ook in verschillende andere groepen. En ze leeft eigenlijk van het optreden als begeleider van Herman van Veen. En deze opname Ovento kwam eh, eh, live eh, uit 2011. En ze werd daarbij begeleid door Stormvogel op piano... Marco van Os op bas en Onno White op drums. ze heeft volgens mij ook net een nieuwe plaat gemaakt met uh, Snijders. Maar dat is meer poppy dan wat je net hoorde. Maar het is een geweldige, geweldige, talentvolle vrouw. Ehm, blijven we even in Nederland. Uh, Reinier Baars en eh, Ben van Gelder. Eh, twee krachtige dertigers. zeer succesvol. En ik heb hier een opname van hun met het Metropool Orkest uit 2016. dat werd uitgegeven op 2018. Ehm, <clears throat> en het nummer op cd uitgegeven in 2018. En het nummer heet Palace. Het werd live opgenomen at de West, het Westergastfabriek in eh, Amsterdam. Met Reinier Baars eh, op gitaar. En Ben van Gelder, de Groninger Ben van Gelder, op eh, sax. Uh, geweldig nummer. Dat te vinden is, dat had ik net nog niet gezegd, denk ik... op de cd Smash Hitch. Reinier, Reinier Baars en Ben van Gelder met het Orkest. Smash Hitch uit 2018. gaan we iets heel iets anders doen... Ehm, ik ben zelf nogal een fan van Oscar Brown Jr. Eh, dat was eigenlijk een man die eh, heel bijzonder was... omdat hij eh, teksten schreef op jazz... instrument, instrumentals die hij voorzag van lyrics. hij begon daarmee in de jaren 50. een van zijn bekendere nummers, daarbij gebruikte hij de song van Ned Adderley, de trompetist Ned Adderley. <clears throat> en die voorzag hij van lyrics. En dat is de work song. Breaking up big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time. Breaking rocks I tear on a chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. There, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need for being hungry and poor. I left the grocery store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold steady right there while I hit it. There, I reckon ought to get it in a wicked and a wicked, but I still got so terrible long to go. And Chichi say five years. a table long ago. my sweet honey, baby. Gonna break this chain off and run. I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it. Been wicked and wicked, but I still got to table long ago. Breaking a big ride. on breaking rocks my time. Oscar Brown Jr. Met het nummer Work Song, wat ik net al zei, een original van uh, uh, Ned Adderley. Maar van lyrics gezien door de vocaliste Oscar Brown... Uh, was een schrijver, poëet. Hij werkte ook veel in het eh, theater. Hij schreef ook zelf uh, jazz originals. Bleef actief in de jaren 60, 70, zelfs oh, tot de jaren 80 geloof ik. dit nummer komt van zijn LP Sin and Soul. Is eigenlijk een klassieker die een beetje vergeten is. uit 1961. Ehm, en dan kun je eigenlijk een sprong maken naar de rappers van de laatste 20, 30 jaar die eh, vaak ook eh, nummers uh, voorzagen of jazz samples voorzagen van lyrics. En één man die dat deed was Guru, Keith Edwards Elam, in de jaren negentig met zijn jazz met Maar <clears throat> hij besloot om niet samples te gebruiken, maar gewoon live jazz artiesten. en één <clears throat> nummer wat je hier hoort komt van zijn eerste cd... Eh, down the Back Streets heet het nummer van de CD Jazz met Test, eh, volume 1 uit 1993, als ik het goed heb. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back down the back streets. be walking down the back goes some info on my flow and how I move. To a death groove, I keep my reps smooth. On the down low, I travel with my mind to the street. Concrete, like the gravel, I'm in deep. So I gotta hit you from a real perspective. Cause anyone who's talking that crap will surely get his. I'm not the one to act flashy, flashy. Cause man, where I be at, we don't have to be classy. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down Check it, stupid. While you're out there the main streets front. Your game's weak, so I'm hunting you down, clown. Cause you need to learn something. All that bluffing won't get you nothing but kill. No kill. mission fulfilled because there's others who will get jealous. Hell, if they can take clout from you, they'll do it. So that's what I'm about to do. I'll step to it and strip you of your pride. And then I'll stick and I'll rip you up from all sides. Or possibly I'll let you slide, slime. Cause you'll set your own death in just a matter of time. yeah time. And I'll be somewhere on the sidelines, you know. Down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, I'll be back, down the back. So when you're looking for me, here's where I'll be. I'll be walking down the back streets in your vicinity. Cause I've been out here for a few. So all that you're doing ain't really nothing new, nothing new. I peep the way you always perpetrate. You're so phony, you wanna regurgitate. Since you're riding so high, you're bound to fall while I stand taller. You don't get no props at all out down here. Back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back, down the back, down the back streets, down the back streets, down the back streets, down the back. black side of life down the back streets. Down the back streets is a mind state. Cause I don't have to I've been out here observing things. So now all the fake gangsters and pranksters I'm serving. You know what I'm saying? I'm the kid. Come down the back streets where it's dark. I'ma snatch your heart. So get a handle on life and quit living so trite. Or else we're gonna have to run up and smack all the week. Coming straight from the back streets. And I'm out. ja, die rappers zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als eh, Oscar Brown. In die zin eh, dat ze ook over het leven op, op straat eh, praten. <clears throat> net zoals Oscar Brown deed op zijn platen met een jazz beat onder het, onder, daaronder. Ehm, van het album Jazz met Tess, volume 1. Gaan we over even naar een evenement... wat ik graag onder de aandacht wil brengen... Eh, wat Auko eh, verder gaat introduceren. Dus Auko, ik geef het woord aan jou. Ja, dankjewel. En eh, we gaan stilstaan bij twee jazz-evenementen die hier in de regio gehouden worden. vanmiddag speelt natuurlijk Sjoerd Dijkhuizen in Jazz in Zandvoort in de Krocht. Daar gaan we weer twee uur op in. Maar nu wil ik even inzoomen op een eh, jazzformatie die in Hillegom speelt. Hillegom, je kent het allemaal natuurlijk. Eh, als je daar naartoe wil rijden, dan eh, zie je natuurlijk de prachtige bollevelden. Maar dit gaat over een evenement op 28 april. En daar is altijd in Hotel Villa Flora, dat is een hotel in de Hoofdstraat in Hillegom. Dat is de de, ja, de winkelstraat van, eh, van Hoofddorp, zou ik maar, van eh, Hillegom zou ik maar zeggen. En eh, daar is dat Jazzy Sunday Afternoon. En 28 april speelt daar Bas Toscani. En daar zal je vragen, wie is Bas Toscani misschien? Maar misschien ken je hem ook wel. Ken je hem niet, dan zou ik je aanraden op YouTube te kijken. Dat heb ik ook gedaan. En er staan prachtige filmpjes van de muziek die Bas speelt. Bas is trompetist en speelt de cornet. En eh, ja, als 12-jarige is hij begonnen met trompet spelen. Hij is in 67 geboren, dus je kan uitrekenen hoeveel jaar ervaring die al heeft. En eh, hij maakt hele mooie muziek. En dat speelt hij op die 28 april in Hillegom. En hij wordt daarbij begeleid door Kees Diepeveen op piano... contrabas Hand Brouwer en op drums Rob Jansen. Ik kan het adviseren. Het is in een hotelcafé, Maar het is een geweldige setting. Zeker op de zondagmiddag een glaasje erbij. En eh, luisteren naar uh, eh, Pim Toscardi. En we hebben nu klaarstaan... What are you doing the rest of your life? Komt-ie. met What Are You Doing The Rest Of Your Life. Hij is dus te horen vanmiddag in uh, Hillegom. Op 28 eh, april. Sorry, niet vanmiddag, maar op 28 april. Ik eh, spreek voor mijn beurt wat dat betreft. Dus het is 28 april in Hillegom. gaan we door met ook verstilde klanken. wel uit Londen, niet uit Nederland... Eh, in Londen gebeurt natuurlijk eh, erg veel. Eh, Brexit of geen Brexit. Ik ga je leren. In vijf episodes neem ik je mee. Brexit of geen en Brexit. er gebeurt van alles in Londen. Ja, ook hier even. Maar <clears throat> er is een hele levendige scene in Londen. En een van die mensen die daar heel actief is... heet Alpha Mist, een pianist... En hij wordt hier begeleid door uh, eh, Yusuf Dice, een drummer... in een nummer dat heet eh, Blacked Out. Yusuf en Mist. Yusuf Dice, de drummer, en Mist de pianist, toetsenist... Eh, te vinden op het album van eh, Yusuf Dice, eh, ehm, Blacked Out uit 2018... um, Mist zelf heeft binnenkort, volgens mij op 26 april... ook een nieuw album, Structuralism. Jonge gasten uit Londen, echt de moeite waard. functioneren op het vlak van pop, uh, hip-hop, trip-hop, maar ook jazz. Eh, iemand die ook eh, de grenzen overschreed... wat betreft muziekstijlen was eh, King Curtis, Curtis Owsley, ehm, een saxofonist die bekend werd als begeleider... van uh, Aretha Franklin, vooral eind jaren 60. En ook Donny Hathaway. Maar hij begon zijn carrière in de jazz en rhythm and blues. En speelde een aantal jazzalbums die eigenlijk een beetje vergeten zijn. En één eh, daarvan eh, heet Soul Meeting uit de 1960. Is eigenlijk een soort van eh, early soul jazz album. En ik speel daarvan het nummer What is this thing called love... met King Curtis op saxofoon. op sax. Op het nummer eh, eh, What is this thing called love van Cole Porter. Met Ned Adderley op eh, trompet, Winton Kelly op piano... Sam Jones op bas en Belton Evans op drums. zoals ik straks al zei, King Curtis werd vooral bekend als begeleider van Arita <clears throat> Franklin... maar ook zelfstandig met zijn eigen band... Ehm, in jazzkringen werd hij een beetje vergeten... omdat hij vooral in die soul zat. Hij speelde mee op eh, de plaat van eh, John Lennon, Imagine. Maar net voordat die plaat werd uitgebracht in 1971, eh, meen ik, september 71... werd hij doodgestoken in het portiek van, voor zijn huis... en heeft hij het succes van de plaat van Imagine van John Lennon nooit kunnen meemaken. Ehm, hij overleed in het ziekenhuis, hetzelfde ziekenhuis waar negen jaar later eh, John Lennon zelf ook eh, zou komen te overlijden... nadat hij eh, was neergeschoten het Roosevelt Hospital in New York. Ehm, King Curtis dus, een man in de soul en in de jazz. En iemand die dat ook is, is Flavio Boltro... de Italiaanse trompetist... die ik hier een nummertje laat spelen... Uh, wel bekend van Lee Morgan, de megahit van Lee Morgan, The Sidewinder. soul jazz klassieker Sidewinder van Lee Morgan, de trompetist, de fameuze trompetist eh, Lee Morgan. Ehm, in de uitvoering dus van, van de Italiaanse trompetist Flavio Boltro van zijn LP Joyful 2012. Eh, met op uh, vocalen Alex Ligerwood uit Schotland volgens mij. we hebben nog een minuutje. daarin draai ik Marvin Parks, een Amerikaanse zanger woonachtig in Parijs. met het nummer Charade. When we played our charade, we were like children posing, playing at games ways, acting out names, guessing the parts we played. Oh, what a hit we made! We came on next to closing, best on the bill, lovers until love left the masquerade. Fate seemed to pull the strings. I turned and you were gone. while from the darkened winds the music box played on. Sad little serenade, song of my heart's composing. Ja, eerste uurtje van ZFM Jazz zit erop. Eh, we gaan dadelijk natuurlijk verder in het eh, tweede uur met wat uptempo nummers.